1 uur. Raymond Seré met het NOS Hoofd als de man die ook de Amerikanen James Foley en Steven Sutloff doden. De Britse premier Cameron zegt dat hij alles zal doen om de moordenaars te pakken te krijgen. In maart vorig jaar werd Heens in Syrië ontvoerd, vermoedelijk door een bende die hem later verkocht aan IS. Op de Krim zijn vandaag parlementsverkiezingen. Het schiereiland werd in maart door Rusland ingelijfd... en Moskou beschouwt de Krim nu als een autonome republiek van de Russische federatie. Internationaal worden de verkiezingen niet erkend. De Russische annexatie van de Krim is algemeen verworpen. Paus Franciscus heeft in de Sint-Pieter in Rome twintig stellen in de echt verbonden... die strikt genomen volgens de Rooms-Katholieke Kerk in zonde leefden. Zo was er een ongetrouwde moeder die met een gescheiden man trouwde. Het was de eerste keer dat Franciscus als paus mensen trouwt. De paus heeft vaker gezegd dat hij meer de nadruk wil leggen op wat mensen goed doen... in plaats van wat ze niet goed doen. Bij Weert heeft een jachtopziener acht wilde zwijnen doodgeschoten... die kort daarvoor door de brandweer uit het water waren gered. De brandweer kreeg vanochtend een melding dat de wilde zwijnen in de Zuid-Willemsvaart lagen. Omdat ze niet op de kant konden komen, werden ze door de brandweer op de kant geholpen. Tot verbazing van de brandweerlieden stond daar een jachtopziener te wachten... die de dieren volgens de richtlijnen van het ministerie van Landbouw allemaal doodschoot. Op de vecht bij Maars is vannacht een man overleden nadat hij zijn hoofd had gestoten tegen een brug. De man was samen met drie anderen op de terugweg van de Vechtse vaarparade. Tientallen boten varen dan voor lichte route over de vecht. Bij de Termeerbrug raakte de man met zijn hoofd een steunbalk van de brug. Hij overleed ter plaatse. Hulpdiensten konden hem niet meer redden. En dan het weer, vooral in het noorden en oosten bewolkt...